Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderzoekers denken de oorzaak te hebben gevonden van de brand in de zendmast Lopik. Ze hebben in antennekabels roest gevonden, wat duidt op de aanwezigheid van water. Daarnaast blijkt dat een van de antennes van Lopik een paar uur voor de brand was uitgevallen, maar wel stroom bleef gebruiken. Daardoor werden de kabels steeds heter. In combinatie met het water ontstond kortsluiting, wat leidde tot de brand half juli. De Nederlandse politie houdt zich bij minderjarige verdachten niet aan het VN-kinderrechtenverdrag. Dat stelt Defense for Children. Volgens de kinderrechtenorganisatie behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Ze worden te lang opgesloten, zitten in dezelfde cellen als volwassenen... en worden niet verhoord door functionarissen die daarvoor speciaal getraind zijn. De Zeeuwse politie weet nog steeds niet wat de oorzaak is van de mysterieuze knal die gisteravond in een deel van Zeeland is gehoord. Onderzoek door een politiehelikopter met een warmtekijker heeft niets opgeleverd. Er waren berichten dat op een strand bij Vlissingen een zelfgemaakte bom was ontploft, maar de politie kon daar geen sporen van vinden. Het onderzoek gaat vanochtend verder. Premier Rutte had beter kunnen zwijgen toen PVV-leider Wilders doe eens normaal man zei. Dat vindt Tweede Kamervoorzitter Verbeet. Op zo'n moment is het aan de voorzitter om in te grijpen, zei Verbeet. Maar die kans kreeg ze nu niet omdat Rutte meteen reageerde met doe zelf normaal. Rutte vindt zelf dat hij scherp afstand nam van Wilders, die volgens hem totaal ontspoord was. Brokstukken van een Amerikaanse satelliet kunnen elk moment neerstorten op aarde. De NASA denkt dat de meeste stukken in zee zullen vallen, maar er kunnen ook onderdelen terechtkomen in Canada en Afrika. De satelliet heeft sinds 1991 rondjes gedraaid om de aarde.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 Cause when we be out, girl, it's full of heat out. You wouldn't believe how we wow shit out. Turn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it.